4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In diverse steden in Irak zijn gisteren tientallen betogers doodgeschoten door veiligheidstroepen. Er vielen 35 tot 45 doden. Het exacte aantal is niet bekend. Zo'n 230 mensen raakten gewond. Het was een van de bloedigste dagen sinds het begin van de anti-regeringsprotesten. Sinds oktober gaan vooral jonge Irakezen de straat op om te protesteren tegen de regering... die ze de schuld geven van de armoede en de economische malaise. Steeds meer Nederlanders wekken samen duurzame energie op... blijkt uit de jaarlijkse lokale energiemonitor. Vorig jaar waren er bijna 70 kleinschalige projecten... waarbij burgers vooral zonne- en windenergie opwekken. Dit jaar zijn het er al bijna 600. En die produceren genoeg stroom voor 235.000 huishoudens. De grote stijging komt vooral doordat steeds meer mensen op zoek gaan... naar een alternatief voor aardgas. ABN AMRO sluit voorlopig enkele tientallen geldautomaten... vanwege de vele plofkraken van de afgelopen tijd. De bank wil zo de veiligheid kunnen blijven garanderen... van mensen die bij zo'n automaat in de buurt wonen. Het aantal plofkraken neemt fors toe. Met 61 staat de teller nu al ruim 40 hoger dan vorig jaar. Nederlandse militairen en marechaussees gaan op Curaçao helpen bij het beveiligen van migranten uit Venezuela. Die zitten vast in extra opvangplekken. Er zijn nu te weinig bewakers voor de overvolle gevangenis. 35 bewapende militairen en marechaussees zullen controles doen en moeten voorkomen dat Venezolanen ontsnappen. Het lijkt er niet op dat er met de jaarwisseling vreugdevuren zullen zijn in Den Haag en Scheveningen. Bouwers deden in de Haagse raadsvergadering een ultieme poging de vuren te redden. Maar een meerderheid van de raad wil dat ze stoppen omdat het afgelopen jaarwisseling uit de hand liep. Het gemeentebestuur hakt komende week definitief de knoop door. Het weer droog met soms brede opklaringen. Minima tussen 4 en 7 graden.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 Y'all know me. Cause I walk with a limp like an old school pimp, a real OG. it again, one more time. But only if y'all ready. On my count of three, are y'all ready? back to my hotel. Hey, you looking kinda cute in that polka dot bikini, girl.